Met zo'n avondlockdown moeten de coronacijfers weer dalen. Maar of het genoeg is, dat is de grote vraag, vertelt verslaggever Ron Vrezen. Volgens de modellen, zo hoor ik, eh, zou dit pakket maatregelen inderdaad eh, de snelheid waarmee het virus rondgaat, hè, dat beruchte R-getal, onder de 1 moeten brengen. Maar zeker is dat niet. In Den Haag is de politie op verschillende plekken in het centrum bezig vanwege de persconferentie. Tijdens de vorige was er in Den Haag een coronaprotest. Demonstranten bekogelden toen de politie met stenen en vuurwerk. De stad Veenendaal in Utrecht mag de verkoop van lachgas in de horeca niet verbieden. De rechtbank begrijpt dat de burgemeester iets wil doen, maar dat is aan de wetgever en niet aan hem. De zaak was aangespannen door twee cafébazen uit Veenendaal. Passagiers van vliegtuigen uit Zuid-Afrika zaten vanmiddag urenlang vast in het toestel. Sinds 12 uur geldt er een vliegverbod. Er gaat een besmettelijke coronavariant rond in Afrika. Passagiers moeten zich in Nederland testen. En pas na een negatieve uitslag mogen ze van het veld af. Ondertussen wachten familie en vrienden bij de gate. Ze mogen er niet uit, dus eh, het is nog afwachten wat er gaat gebeuren. Ze zeggen, dan had ik liever in Afrika gezeten in het zonnetje dan vast hier in het vliegtuig. <laughs> Naar verwachting is vanavond half negen de laatste uitslag binnen. Het weer, je hebt kans op een bui. In het oosten kans op natte sneeuw. Het koelt af tot net boven nul. Morgen wisselvallig en koud, maximaal 6 graden.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 So when the night feels like forever mm, I remember what you said to me I know you've been hurt just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. won't come sun We'll be dancing in the sun I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together gonna change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Now you don't even know that your story's gonna change. Just wait for better days. I promise you I won't let go. I know you've been hurting. Waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. careful and watch my step. me. you mine. The world is mine. The world is mine. I believe in the wonder. I believe this new life like a god that. running through my veins. I believe in wonder. I believe I can touch the flame.